Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. De Marchesee heeft gisteravond bij het Limburgse IJsden 15 Syriërs uit een internationale bus gehaald... omdat ze zonder de juiste papieren in Nederland waren. Een van hen wordt verdacht van mensensmokkel... en het illegaal begeleiden van andere vreemdelingen naar Nederland. De man is opgepakt. De 14 anderen kunnen asiel aanvragen in Nederland... als ze dat nog niet in een ander Europees land hebben gedaan. Justitie denkt dat de, vrouw van, dat de dood van een vrouw van 18 uit Jouren eerwraak was. Haar lichaam werd in mei gevonden in Lelystad. Al snel bleek dat het om een misdrijf ging. Haar twee broers werden kort daarna opgepakt... en inmiddels ziet het Openbaar Ministerie de vader van de vrouw ook als verdachte. Er is gelood voor het kwalificatietoernooi voor de Champions League voor vrouwen. Landskampioen FC Twente neemt het op tegen Cardiff City uit Wales. En Ajax speelt tegen het Oekraïense Kolos Kovalivka. Waar de wedstrijden worden gespeeld wordt later bekendgemaakt. En we blijven nog even bij voetbal, want Vivianne Miedema gaat aan de slag bij Manchester City. De topscorer alle tijden van Oranje speelde de afgelopen zeven jaar bij Arsenal... en daar verlengde ze haar contract niet, vertelt sportverslaggever Frank Wilaert. Dat heeft weer te maken met een kruisbandblessure... Eh, waar ze al twee jaar eh, van aan het terugkomen is. En ja, dan moet je eh, naar een andere club gaan zoeken. En dan is het niet zo dat eh, overstappen naar een concurrent in dezelfde competitie meteen heel gevoelig ligt. Ja, het, was nodig. Minma heeft een krabbel onder een contract van drie jaar gezet. Het weer. Vanavond is er overal nog kans op een bui. Vannacht kan alleen in het noorden gaan, wat gaan plensen. Morgen begint met buien, later droger met kans op zon. Dan weer een graad of 18. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in Noord-Holland in volle gang. Meeste vertraging daar nu op de A5 hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.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 Een Russische jongen van 15 moet de cel in omdat hij pamfletten heeft verspreid met kritiek op president Poetin. Hij wordt vervolgd voor terrorisme. Sinds 2016 kunnen Russische jongeren vanaf 14 jaar daarvoor worden veroordeeld. De nieuwe Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak benadrukt dat hij een premier voor alle Britten wil zijn. En dat zijn regering ook meteen aan de slag gaat om verandering te brengen. Het is voor het eerst sinds 2010 dat het Verenigd Koninkrijk een premier van de Labour-partij heeft. En de ANWB verwacht topdrukte op de Nederlandse en Duitse wegen dit weekend.